Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Door de nieuwe gedeeltelijke lockdown hebben veel bedrijven extra overheidssteun nodig, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Ze noemen de maatregelen om het coronavirus in te dammen onvermijdelijk, maar wel een hard gelach voor ondernemers. VNO-NCW pleit voor een time-out regeling, waardoor ondernemers tijdelijk kunnen stoppen zonder het risico te lopen dat ze in die tijd failliet gaan. De gedeeltelijke lockdown gaat vier weken duren, zei Rutte in de persconferentie. Onder meer de horeca gaat dicht, evenementen worden verboden... en alleen kinderen mogen nog in teamverband trainen. Huishoudens mogen nog maar drie gasten ontvangen, één keer per dag. Buitenshuis mogen groepen uit maximaal vier personen uit verschillende huishoudens bestaan. Het kabinet wil ook mondkapjes verplichten in binnenruimtes als winkels, bibliotheken en middelbare scholen. Maar het juridisch mogelijk maken daarvan duurt nog even. De horeca heeft weinig begrip voor de nieuwe maatregelen die komende dag om 10 uur s avonds ingaan. Koninklijke Horeca Nederland wil volledige compensatie voor de loonkosten en vaste lasten voor getroffen horecaondernemers. Volgens de brancheorganisatie is het aantal besmettingen in de horeca maar een fractie van het totaal. Minister De Jonge zegt juist dat relatief veel horecamedewerkers positief worden getest en dat ook veel thuisbesmettingen het gevolg zijn van horecabezoek. Een medewerker van de TBS-kliniek in Oostrum in Limburg is ontslagen omdat zij een relatie had met een patiënt. Kliniek De Rooise Wissel zoekt nog uit wat zich precies heeft afgespeeld, maar volgens de regionale omroep L1 ging het om een liefdesrelatie. De TBS-kliniek heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook een andere medewerker is vanwege de affaire vertrokken. Ze wist van de relatie, maar meldde dat niet en dat leidde tot een vertrouwensbreuk met haar collega's. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af tot zo'n 3 graden. Komende dag veel bewolking met hier en daar wat zon.